Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een stad in het zuiden van Libanon is getroffen door een grote luchtaanval van Israël. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. In de stad Nabatieh wonen ongeveer 15.000 mensen. hulpverleners zijn bezig met het zoeken naar slachtoffers. In Hamburg is gisteravond een deel van een uitgaanswijk ontruimd... vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog... De bom van 250 kilo werd gevonden tijdens werkzaamheden bij een basisschool. 5000 mensen werden geëvacueerd. Het explosief is gisteravond meteen onschadelijk gemaakt. Het gebeurt vaker dat er bommen uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden in Duitsland. In Keulen moesten onlangs drie ziekenhuizen en duizenden huizen worden ontruimd. Toen werd er een bom van 1000 kilo onschadelijk gemaakt. In Alphen aan den Rijn is opnieuw een huis beschoten. Niemand raakte daarbij gewond. Twee mensen zijn aangehouden. Eerder deze week waren er ook al schietincidenten. Donderdag werd een woning beschoten. Daarvoor werden twee verdachten aangehouden. Diezelfde avond werden twee mensen gearresteerd bij een winkelcentrum... na een melding dat ze mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze bleken een explosief bij zich te hebben. Een dag later was er een explosie bij een woning in de buurt van Alphen aan den Rijn. En daarvoor is nog niemand opgepakt. Bij twee woningen in Noord-Brabant zijn vannacht explosies geweest. Het gaat om huizen in Os en Leende. De politie denkt dat het gaat om zwaar vuurwerk. Bij beide huizen is de voordeur eruit geblazen. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is op zoek naar getuigen. Het weer. Er trekken buien over het land, lokaal met onweer en hagel.